Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd is er weer een coronapersconferentie. Premier Rutte en minister De Jonge gaan in ieder geval kleine versoepelingen aankondigen. Mensen met een contactberoep, behalve sekswerkers, mogen vanaf volgende week dinsdag weer aan de slag, zegt verslaggever Lars Geerts. Het sporten in teamverband buiten mag weer voor jongeren en jongvolwassenen tot en met 27 jaar vanaf volgende week. En winkels op afspraak open voor bezoeken waarschijnlijk met één persoon tegelijk. En zit je op de middelbare, dan is er ook goed nieuws. Die scholen en de mbo's gaan deels weer open. De avondklok blijft trouwens wel nog gelden. Goed nieuws over het eerste experiment dat is gedaan met een corona-proof evenement. Want niemand van de 500 bezoekers van een congres in Utrecht is besmet geraakt. Alle bezoekers zijn van tevoren en vijf dagen na het congres getest. In Nederweert in Brabant is een wietplantage ontdekt onder de grond. Na een tip vonden agenten een ruimte onder het bladerdek tussen de bomen. Binnen stonden 100 planten. Er is nog niemand opgepakt. Al de planten worden vernietigd. En een primeur in Pakistan. De politie daar heeft een nieuw wapen in de strijd tegen zakkenrollers. Dat zijn skielers dus. Daarmee kunnen ze nog meer boeven vangen. Ze hebben zelfs het schieten op skielers getraind. Deze agent is heel blij met haar nieuwe wheels. Ja, ze zegt dat is super handig, want nu kunnen ze tijdens een achtervolging snel kleine steegjes inschieten waar ze normaal met hun motor of politiepaard niet inkomen. En het weer nog een rustig avondje met minder wind. Het wordt vannacht niet kouder dan 9 graden. Morgen weer een zachte winterdag met iets meer zon en 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat alleen nog file op de A1 Amersfoort Amsterdam voor knooppunt De vertraging is er 10 minuten.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 We maken kennis met hem via Rabbit's Got the Gun. astray. All my life you can catch me shaking hands down at the Church of Christ. And I'm not gonna go blaming him, I just had to find out who I am. Now looking back, I regret what I done. Just had to know how it feels when the rabbits and got the gun. Going 99 and a 45 the pedal to the floor, popped it overdrive. I looked in the mirror and saw them flashing blue lights. That's when I knew things would going a little different tonight. All I wanted was to have some fun, cause it's a little bit different when the rabbits have got the gun. Well, the rabbits have got the gun. Look out, the rabbits have got the gun. I got one life to live, and baby, I'm still young little bit different when the rabbit's got the gun. See, the only record I have is on CMT, and when they run my plates, couldn't believe it was me. I ain't got no money, but I'm feeling like Clyde. Hill. even Jesse didn't get out alive. Who am I to think that I could run? But it's a little bit different when a rabbit's and got the gun. Singing cash in a cage, fingerprinted and booked. They all laughed at my mugshot cause the way that I look. Standing in court to see what I had to face. I'm the only one in here that looks out of place. The judge asked me, boy, what got into you, son? I said, it sure feels good when the rabbit's got the gun. The rabbit's got the gun. Look out, the rabbit's got the gun. I got one life to live, baby, I'm still young. And it's a little bit different when the rabbit's got the gun.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 Daarna een van zijn fraaiste songs, Never Giving Up on Love. Het intro en outro is van It's Now or Never. beautiful diamond ring Offered it to the sweetest thing I know And she said she would take it Started making some wedding plans She looked at me and she took my hand and said Are you sure we can make it? I said my granddad's still in love my grandma I said my dad still thinks my mom's the sweetest thing he ever saw I come from a long line of love When the times get hard We don't give up Forever's in my heart and in my blood I come from a long line of love. Years went by and we had a son. Now he thinks that he's found someone for him. And they're planning a wedding Called me up on the phone today Just to see what I had to say to him Did I think he was ready? I said oh, what his grandfather used to say to me It's been handed down for ages It runs in the family You come from a long when the times get hard. We don't give up. up. Forever's in your heart and in your blood. Son, you come from hell. Davis heeft een zeer mooi album afgeleverd. Fijne outlaw country, met hier en daar een fantastische ballad. Dit is het favoriete album van de maand. Got a long night ahead that I'm dreading like hell. There's a lot I gotta do, so I got a little help. From the only two things that give me out and a bottle of wine. Got closets and boxes and drawers to go through. Letters and sweaters and pictures of you. Got a fire pit dug and a made up mind. Book matches and a and a mile. Davis met Book of Matches. Those Old Honky Tonks is uiteraard een song Texas met Bernard Jones in de hoofdrol. beloofd een country cover van Brown Eyed Girl... voor het voetlicht gebracht door Ronnie Dunn. in de cowboymuziek en de andere in de Texas Swing, bewandelt de Hot Texas Swing Band het pad dat voorheen werd gebaand door artiesten als Bob Wills en een Sleep at the Wheel. Het lijkt erop dat de lente zich aandient. Spring has come. Real Country Hey look, spring has come, can you feel warm? sterren van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Dave overleed in 2018 en dat betekende het definitieve einde van het duo Dave en Sugar. Ze hebben een flink aantal hits gescoord waarvan The Door Is Always Open hun meest bekende is. Nummer 1 Country Hit circle. Als de juist gedraaide song scoorde het duo ook met Tear Time en Golden Tears nummer 1 hits. Enkele weken terug draaide ik de nieuwe single van Craig Gaddis. Die song maakte veel indruk op me en ik ben verder gaan spitten. Smoking, Drinking en Gambling is de titelsong van het gelijknamige album. Het lijkt een eeuw geleden dat we naar het strand konden. En we kwamen daar ook Little Big Town tegen, want die waren er ook. We went to the beach Every year the middle of June We crammed into that astro van Tighter than a can of sardines And we went to the beach fought in the back and dad got mad and mama rolled the windows down y'all smell the salt of the beach well, it was double beds with a kitchenette bedspreads of seafoam green it was sunburns and taking turns on boogie boards we bring even if we spent every single cent to stay across the street we went to the beach few yards I filled a coffee can with some Benjamins Just a couple of friends, barely 17 We went to the beach And in the middle of March before real life starts Partied so hard we could hardly remember a thing it was PBRs and tiki bars Don't take my fake ID it was cigarettes, girls we just met Making out in lifeguard seats And those Polaroids of me and a boy Is all the proof I need We went to the beach don't you hate to leave? Ooh, it's been one hell of a week. It was a vow to you, do I do? Babe, can you believe? It was brand new tans, brown golden bands, the sand all in the sheets. If I know you need alone again, one went to the beach. And we went to the beach. And we went to the beach. in de Spotlight. Spotlight. Begin jaren 90 ontmoette ik Patricia Conroy voor de eerste keer. Daar bleef het niet bij, want ik ontmoette haar bijna jaarlijks tijdens de Canadian Country Music Week. Een van haar grootste hits is Keep Me Rockin'. En ook Too True Blue staat scherp. I feel. Keep me rocking and get it. to me just like a living dream. Way I like them, honey, long and lean. If you don't mind, I'd like to stay a while. Tonight I feel like a wild. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. Veel van zijn materiaal schrijft Bill Miles zelf en hij speelt akoestische gitaar in zijn band. Sick Hillbilly is een van zijn songs. Texaanse band uit San Antonio. Dan is een song als Sangria Wine op het lijf geschreven van Two Tons of Steel. Saturday night, yeah, I me that old sangria wine. It's organic and it calls up the vine. It's also legal and it gets you so high. Yeah, I love that sangria wine. some wine. Have some apple burgundy and sugar just fine. Old friends always show up on time. That's why you had that sparkling burgundy wine. Yeah, I love that sangria wine. When I drink it with old friends of mine. Well, I love that sangria wine. When I get drunk with friends of mine. Come on, friends. Texas on a Saturday night. is added to the wine sometimes. Some nachos, burritos, tacos, who knows? I'd usually go. alles maakt mij het afscheid makkelijk, dus bij deze.